De bedoeling is dat het onderwijs beter aansluit op de personeelsbehoeften in de technieksector. Als er niets gebeurt zijn er over drie jaar 155.000 hoogopgeleide technici te weinig. In april werden in een masterplan suggesties gedaan hoe het aantal technici kan worden vergroot. Nu gaat er volgens minister Kamp om duidelijke afspraken over wie wat daadwerkelijk gaat doen. De dode bultrug is naar Tessel gesleept, naar de haven van het onderzoeksinstituut NIOS. Tegen middernacht slaagden medewerkers van Rijkswaterstaat erin met hoogwater vlot te trekken. De walvis strandde vorige week woensdag op zandbank de Razende Bol. Pogingen van onder meer instituut Ecomare en het KNRM om hem levend weer in open zee te krijgen mislukten. Uiteindelijk kreeg hij een spuitje en werd hij zondag doodverklaard. Komende ochtend wordt het dode dier aan wal gehesen. Hij zal worden onderzocht door het natuuronderzoeksinstituut Naturalis. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn hoger gesloten na berichten dat er beweging zit in de begrotingsonderhandelingen. De Dow Jones-index steeg 0,8 procent, de sterkste stijging deze maand. Technologie-index Nasdaq sloot 1,3 procent hoger. President Obama en de leider van de Republikeinen, Boehner, hebben in het Witte Huis overlegd over verkleining van het begrotingstekort. Boehner kwam gisteren met een nieuw voorstel over belastingverhoging voor rijken. Obama wees dat voorstel direct af, maar gaf wel aan dat het de weg vrijmaakt voor nieuwe onderhandelingen. Voor het eind van het jaar moeten democraten en republikeinen het eens zijn. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt en plaatselijk een bui. Het koelt af tot een graad of drie. Overdag in de ochtend nog buien, maar in de middag geleidelijk droger. En het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Goedenacht en welkom terug bij Dit is de Nacht. Als laatste nog even om het onderwerp pesten af te ronden... lees ik iets voor uit een mail van Marnix. Hij mailde... Fijn dat jullie vanavond aandacht besteden aan dit onderwerp. Ik kan mezelf helemaal vinden in het betoog van de luisteraar John Paul. Ik ben nu in de 30 en op de basisschool en middelbare school jarenlang gepest. Reden, een brilletje, grote oren en wellicht gewoon een gevoelig kind. Pesten heeft er voor mij toe geleid dat ik mezelf slecht kon concentreren... en daardoor onder mijn niveau presteerde. Blijven zitten op de MAVO en moest daarna naar de LTS. Geen leuke tijd met een hoop ruwe jongens. Er is in die tijd vaak zat aan de bel getrokken door mijn ouders bij school... en toonde ik afwijkend teruggetrokken gedrag. Hier is nooit aandacht aan besteed. Precies wat John Paul ook zei. De gepeste moet zogenaamd weerbaarder worden. Interventiegesprekken met ouders waren toneelstukjes. Handen schudden, vriendjes zijn. Dat werkt niet. Kinderen zijn heel geraffineerd. Ik heb mij nooit gesteund gevoeld door mijn leerkrachten. Ze waren niet verkeerd. Als ik iets terugdeed of niet goed eh, in mijn vel zat... dan was ik een lastig kind. Omgekeerde wereld. Ik ben over het pesten heen gegroeid. Ontwikkelde op een gegeven moment een afweermechanisme... door de pesters met rapportong neer te slaan. Dat brilletje is inmiddels weg, die oren zijn rechtgezet... en ik heb een academische studie afgerond. Ik denk dat ik hieruit ben gekomen met een hoop doorzettingsvermogen... en een gezonde kop hersens. Ik kan alleen maar gissen hoeveel mensen dit niet lukt. Pesten is niet alleen op het moment dat het plaats heeft ernstig... het beperkt mensen om hun volle potentieel te halen. Goed dat hier nu zoveel media-aandacht voor is. Vriendelijke groet, Marnix. Het lijkt me mooi om daarmee af te sluiten. En dan nu heel veel muziek. George Michael, Coldplay, The Doobie Brothers, Katie Melua... Gary Moore, Joni Mitchell. Eerst George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. De Nacht met Maarten Dallinga. Coldplay en Christmas Lights. Het toeren eisen zijn tol in 1975 en toch moest het zesde studioalbum er komen. Dat van de Doobie Brothers. Zanger Tom Johnson kreeg te maken met maagsfeer. En dat was het moment voor Michael McDonald om hem te vervangen. Het betekende een ander geluid. Minder rock en meer soul en jazz. They can come true. Yeah. They can come true. Move a step closer. You know they live for tonight. I know I want you, baby, so hold me so tight. Put your arms around me, you made me feel so safe. Then you whisper in my ear that you're here You know you got to be strong. The Doobie Brothers en Taking It to the Streets. Katie Mellowa en Moonshine en zojuist Gabrielle en Dreams. Aan het begin van haar carrière is ze herkenbaar vanwege een ooglapje toe te schrijven aan een lui oog. En dit is het nummer waarmee ze doorbrak, Dreams. Hier is Wang Chong en Dance Hall Days.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 Becca, She and Merry Christmas Baby uit 2012, dit jaar dus. Het volgende nummer is afkomstig van het album Still Got The Blues. Gary Moore gaat weer terug naar zijn grote liefde, de blues. In de jaren 80 betrapt hij zichzelf erop dat hij voor zijn optredens in de wachtkamer...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 Dit is Can't Find My Way Home. somebody lonely. Somebody must change. You are the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key. Dit is De Nacht met Maarten Dallinga. Just Carols and For You en zojuist Willie Nelson en On The Road Again uit 1980. Hij is inmiddels al 79 en eh, bracht recent een boek uit met opvallende titel Roll Me Up and Smoke Me When I Die. Een boek vol muziekverhalen, anekdotes uit zijn dagboeken en scherpe analyses over Amerika en president Obama. Het boek kwam al snel in de bestseller top 10 van de New York Times terecht. Dit is Van Morrison uit 1971... And Domino. De Nacht. Met Maarten Dallinga. I wanna be where the talk of the town is about last night when the sun went down. Yeah, and the trees all dance and the warm wind blows in the same old sound. And the water below gives a gift to the sky and the clouds give back every time they cry. Make the grass grow green beneath my toes and if the sun comes out I'll paint a picture all about the colors I've been dreaming of. The hours just don't seem enough to put it all together. Maybe it's as strange as it seems. Mm-hmm. And the trouble I find is that the trouble finds me. It's a part of my mind. It begins with a dream and a feeling I get when I look and I see that this world is a puzzle. Find all of the pieces and put it all together. And then I'll rearrange it. I'll follow it forever and always be as strange as it seems. Mm-mm. Nobody ever told me not to try. Not to try. grass grow green beneath my toes. And if the sun comes out, I'll paint a picture all about the colors I've been dreaming of. The hours just don't seem enough. Talk of the Town van het vierde album van surfer en singer-songwriter Jack Johnson van zijn cd Curious George. Het is de soundtrack van de gelijknamige kinderfilm. Die gaat over een nieuwsgierig aapje waarmee Johnson zich goed kan identificeren. Kijk maar naar de eerste zin van Talk of the Town. I want to be where the talk of the town is about. Last night when the sun went down. We sluiten dit uur af met Tony Joe White en Good in Blues... Zometeen zijn we terug met het laatste uur Dit is de Nacht. Met onder meer focus op de wereld waarin we vliegen naar Japan en Kosovo. Graag tot zo. There's a cold wind blowing tonight. Oh, I'm all alone, just walking round. I'm so used to feeling warm, having you hanging on my arm. I can't believe it just cut me loose. You're gonna look good in blue. Still got a cool band in the little club where we used to go. But I don't feel the dance tonight. I'm just too low. Oh, I give it. bed. But you'll have to pay the dues. Oh, I give it all I had. You say, baby, well, that's too bad. But you'll have to pay the dues, and you're gonna look good in blues. Gonna look good in blues. Back in the de nacht. De EO.